4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Marokko hebben drie IS-sympathisanten de moord op twee Scandinavische wandelaars bekend. In de rechtszaal zeiden ze dat ze de moorden hadden gepleegd... nadat het hen niet was gelukt om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten. De lichamen van de Deense en de Noorse vrouw werden in december gevonden in het Atlasgebergte. Ze waren allebei onthoofd. Twee van de drie verdachten zeggen dat ze de vrouwen hebben gedood. De derde heeft de moord gefilmd. In de video van de moord zeiden de daders dat ze in opdracht van IS handelden. De Hongaarse politie heeft de kapitein van een cruiseschip opgepakt. Zijn schip voer gisteravond op de Donau over een kleinere toeristenboot heen. Aan boord waren 33 Zuid-Koreanen en twee bemanningsleden. Zeker zeven mensen kwamen om het leven. 21 opvarenden worden nog vermist. De aangehouden kapitein van het cruiseschip, een Oekraïner van 64... wordt verdacht van roekeloos vaargedrag. In Utrecht is de afgelopen avond een man op straat neergeschoten en later overleden. Het gebeurde in de Kanaalstraat in de wijk Lombok. De toedracht is nog niet bekend. De daders zijn gevlucht, hoeveel het er waren is onduidelijk. Eerder deze week werden in de wijk Lombok al twee gebouwen beschoten. In Noord-Korea zijn verschillende diplomaten ter dood gebracht... vanwege het mislukken van de topontmoeting tussen Kim Jong-un... en de Amerikaanse president Trump. De twee leiders spraken elkaar in februari in Vietnam, maar dat leverde niets op. Volgens een Zuid-Koreaanse krant zijn vijf Noord-Koreaanse diplomaten al in maart geëxecuteerd. Ze werden beschuldigd van spionage voor de VS. Een diplomaat die de top met de Amerikanen had voorbereid... is veroordeeld tot dwangarbeid en ideologische heropvoeding. En ook de tolk van Kim Jong-un zou in een werkkamp zitten... omdat ze een cruciale vertaalfout zou hebben gemaakt. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog, minima rond 12 graden. De dag begint bewolkt, later breekt de zon vaker door...